Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Voormalig bankier Mark Carney wordt de nieuwe premier van Canada. De liberale partij koos hem als opvolger van Justin Trudeau, die na negen jaar aftreedt. Carney, die helemaal geen politieke ervaring heeft... belooft de economie te versterken en harde onderhandelingen te voeren... met de Amerikaanse president Trump over importheffingen. Carney blijft in ieder geval tot oktober president van Canada. Dan zijn op zijn vroegst weer verkiezingen in het land. Op een bedrijf waar de hennen alleen voor de Nederlandse markt eieren produceren... start vandaag een pilot met een vaccin tegen vogelgriep. Na een eerdere positief uitgepakte proef vorig jaar... volgt er nu een proefperiode bij een commercieel pluimveebedrijf. De verwachtingen zijn hoog gespannen bij de pluimveesector en minister Wiersma. Tot nu toe was het ruimen van besmette dieren de norm... maar met vaccinatie hoopt de sector vogelgriep beter te beheersen. De pilot duurt twee jaar. In een wooncomplex in Heemstede waar zondagmiddag brand was... heeft de politie een drugslaboratorium gevonden. Wat voor drugs er werd gemaakt is nog niet bekend. Door de brand moesten 50 mensen hun huis uit. Bewoners van 20 appartementen brengen de nacht ergens anders door. Er wordt nog onderzocht of de brand is ontstaan bij de productie van drugs. De politie is op zoek naar twee mannen die rook zouden hebben ingeademd. Ze worden niet gezien als verdachten, maar als mogelijke getuigen. In Roemenië mag de pro-Russische politicus Georgescu niet meedoen met de presidentsverkiezingen in mei. Eind vorig jaar won hij onverwachts de eerste ronde van de verkiezingen. De kiescommissie verklaarde de uitslag onwettig vanwege grootschalige Russische inmenging.